Zes uur. Marnik Sampersen met het NOS Journaal. Het kabinet en provincies investeren de komende jaren flink in bredere wegen, huizenbouw en het openbaar vervoer. Voor betere infrastructuur tussen Amsterdam en Hoorn is een half miljard euro beschikbaar. De regio Utrecht krijgt bijna 400 miljoen voor de bouw van duizenden woningen. Verder wordt geld uitgetrokken voor de aanpak van files op de A50 tussen Nijmegen en Eindhoven en in het noorden van Limburg worden de dijken langs de Maas verhoogd of verplaatst. Het kabinet houdt rekening met flinke vertraging voor projecten waarbij veel stikstof wordt uitgestoten. De politie heeft een groot drugsmokkelnetwerk naar Australië opgerold. Er zijn elf mensen gearresteerd, onder wie twee Nederlanders. In Brabant zijn spullen in beslag genomen waarmee ecstasypillen kunnen worden gemaakt. Volgens de politie hadden de criminelen een jaaromzet van honderden miljoenen euro's. De NS laat vanaf 2023 snellere treinen rijden tussen Noord-Nederland en de Randstad. De treinen kunnen 200 km per uur, maar de reistijd wordt maar een paar minuten korter... omdat het spoor die snelheden nog niet aan kan. De NS hoopt dat de overheid geld uittrekt om het spoor daarvoor geschikt te maken. In de Verenigde Staten zijn afgelopen week vijf mensen overleden door vepen, het roken van e-sigaretten... Het totaal aantal doden staat nu op 47. Allemaal hadden ze longklachten. Volgens de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten zijn er nu bijna 2300 mensen ziek door vepen. Door hongerstakingen neemt in Nicaragua de spanning toe tussen de regering en de Rooms-Katholieke Kerk. Moeders van gevangen genomen demonstranten zijn in hongerstaking gegaan om hun kinderen vrij te krijgen. Een mis die was bedoeld als steun voor de stakers... werd met geweld verstoord door regeringsaanhangers... die misdienaars mishandelden. Het weer, het is bewolkt en het blijft vrijwel overal droog. De temperatuur ligt iets boven het vriespunt. Overdag 7 tot 10 graden met soms wat zon. Ook in het weekend overwegend droog en iets warmer.